Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Over een half uur begint in Den Haag de extra ministerraad... over de vraag hoe het nu verder moet met het kabinet. De PVV stapte vanochtend uit de coalitie en nu dus staat de boel op instorten. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat er nog mogelijk is... voor de overgebleven partijen. Je zou kunnen denken aan een minderheidskabinet... of je zou ook nog kunnen denken aan de doorstart van dit kabinet... met hulp van andere partijen. Maar de kans daarop die lijkt toch wel heel erg klein... want oppositiepartijen zijn niet van plan de drie overblijvende regeringsfracties... Hè, dus van van VVD, NSC en BBB... om die anderheid te gaan helpen. En de leiders van die drie partijen zijn ook allemaal heel erg boos en teleurgesteld... dat Wilders de stekker uit hun coalitie heeft getrokken. En die zien ook niet veel mogelijkheden meer om eh, zonder verkiezingen nog door te gaan. Ja, het is dus nog niet helemaal zeker dat er nieuwe verkiezingen komen. Premier Schoof zegt dat hij morgen met een verklaring komt in de Tweede Kamer. Er komen ook al veel reacties binnen op de geklapte coalitie. Ik neem je even mee. De Landelijke Studentenvakbond hoopt dat dit het einde gaat betekenen voor de bezuinigingen op onderwijs. Zij vinden dat het volgende kabinet toch echt meer moet gaan investeren in onderwijs en de basisbeurs ook weer hoger moet maken. Milieuclubs zijn bang dat natuur- en klimaatbeleid vertraging gaat oplopen door de val van het kabinet. Want zij zeggen dat het niet goed gaat met de natuur en dat het nu echt een aandacht nodig heeft. De hoofdeconoom van de ABN AMRO zegt tegen persbureau ANP dat een eventuele val van het kabinet economisch waarschijnlijk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 神，哈哈。 van Zandvoort. Dit is ZFM. much pain inside.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 She's right there in my ear, telling me that she wants FM 106.9 FM time for us to say. like where we are when we drive in your car. I like where we are here. cheeks can brush, eyelids can touch.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 just begun. Uh, so let's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 You're huddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable end. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Z6FM Met het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.